in groep A nog geen punt had binnengehaald. Afgelopen zaterdag werden de Turken al met 3-0 overklast door de Duitsers. Turkije heeft nu zes punten uit vier duels. En dan het weer. Vanavond bewolkt, alleen in het zuiden helder. Morgen overwegend bewolkt, met in de ochtend plaatselijk mist.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 Zitten we weer in het tweede uur ZFM Jazz. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Op deze prachtige zondag met dit toch wel, uh, Cor. Dit jazzprogramma maken we toch wel weer met heel veel plezier. Ja. Goed, ja, eh, Rijn de Graaf trio bestaande uit uh, Koos op de bas en Erik Ineke op de drums. Geen onbekende, in, ook in Zandvoort niet. En uh, ze hadden als gast Conte Condoli op de trompet en Bob Cooper op de tenor. En eh, ik kan u vertellen, Conte Condoli, een van mijn favoriete trompetisten. Jammer genoeg eh, weinig eh, als solist en weinig als, altijd als, ja, in grote orkesten spelend. Maar dit was toch wel een bezoek. trouwens, deze opnames zijn ook gemaakt in, in Groningen en ja, fantastisch. Goed, Cor, we zitten alweer in het tweede uur. wat heb jij neergelegd? Ik heb een eh, stukje muziek uh, neergelegd van Alan Harris met het Orkest. Mm En het is een bekend stukje om uh, zachtjes op te bouwen naar grotere orkesten. Het stukje heet Smoke Gets in Your Eyes. Ah. true love was true. I, of course, replied something here inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. on fire. You must realize smoke gets in your eyes. So I chaff them and I gaily laugh to think they should doubt my love. Yet today my love has flown away I am without my love. Now, laughing friends deride tears I cannot hide. So I smile and say, when a lovely flame dies, smoke gets in your eyes. was dus het stukje Indian Summer. Nou, dat ziet er vandaag ook zo uit. Hè? Alle gekleurde bomen en een mooie zon. Ja. Het werd gespeeld door eh, Piet Noordijk. Dat is een, heel bekend eh, saxofonist. En het orkest was weer het Metropoolorkest. Een oude baas, hè? Een heel oude baas. Oude baas maar, hij, hij, hij, eh, hij, heeft hier eigenlijk wel eens in Zandvoort gespeeld? Oké, die heb ik dan gemist. Goed, <clears throat> nou, wie ook in Zandvoort gespeeld heeft... is namelijk uh, Dijkhuizen op de, op de tenor. Samen met de trio eh, Johan Clement. Groot succes. Zijn weinig cd's van hem. Ik heb er toch één gevonden. Hier samen met eh, Simon Richter, op de, ook op de tenor. Hij wordt begeleid, ze worden begeleid door Kees Slinger op de piano... Frans van de Geest op de bas en Erik Ineke op de drums. Luister u naar het door Cannibal Adderley geschreven Was Bath. Ja, luisteraars, dit was natuurlijk, eh, eh, hoe heet het? Wabash. Wat het ook mogen betekenen. En dat was, natuurlijk heb ik deze eh, gedraaid omdat ik eindelijk eens een stukje muziek van Sjoerd Dijkhuizen ten gehore wilde laten brengen op deze fantastische ZFM Jazz zender. Op deze prachtige zondagmorgen. Iedere zondag tussen 10 en 12 uur. Vanmorgen samengesteld en gepresenteerd door Cor van Koningsbrugge en Hans Sandbergen. Cor, wat heb jij neergelegd? Ik heb een stukje muziek neergelegd van Koert Elling. Nooit van gehoord. Ja, dacht ik wel. En het nummer is getiteld In the Wine Light. Gaan we naar luisteren. and soft delight. Smooth and mellow, feeling how we move so right. We're letting the time go. And taking it nice and slow the wine light, lazy and through this all night flight. Higher and higher, baby, touching you is second sight. We're over the rainbow it's time to let it flow. Baby, you're my lover, no other I'd ask to stay and make a hideaway with me, dreaming in burgundy. Looking out the window at the universe, a starry array, we can say everything's okay, you see, as long as you're here with me can leave the world or make it go. We can lose it in the undertow. If you say it's true, then we can push it away. As long as you stay, whatever you say, please, baby, just stay and let this wine light color every look tonight. love grow and let our spirits reunite. We never will let go until we over it away. Just as long as you stay, baby, whatever you say, please, baby, just stay. Let this wine light color every look tonight. Feel the love grow our spirits reunite. And never will let go until we sleep closer to the fire. And I don't want a woman who wants to make me blue. I want a woman, a woman just like you. There's something about that woman keep me up all night. Talking to myself and howling at the moon. There's something about that woman makes me crazy as a loon. I want a woman, a woman just like Boy boots and cut off jeans and a Mona Lisa smile. Delicious imperfection as the spice. I don't need another woman gonna play me for a fool. I need a woman woman just like als de luisteraars goed geluisterd hebben... dan hebben ze de titel van het liedje wel eh, een paar keer gehoord. Hè? Een woman just like you. Ja. <clears throat> En de, de zanger was meneer Curtis Sticker. Ah, die, eh, die we er straks ook nog een stukje hebben ja, laten horen. Ja, daar waren mee begonnen, maar toen viel het nieuws ja, ja, ja, ja, nou, het zij het zei, het zei zo. hey, ik heb eh, toch nog een Nederlandse band heb ik, uh, heb ik, uh, uitgekozen vanmorgen... op deze prachtige zondagmorgen. Hij bestaat jammer genoeg niet meer, namelijk, en dan heb ik het over de Diamond Five. Ja? In de jaren 60, 70 furoren maken in, in Amsterdam. En niet alleen daar, maar overal. Met eh, fantastische muzici, zoals eh, op de piano Kees Slinger, Kees Mal op eh, trompet, flugelhorn en kleptonbronnen, wat hij speelde. Harry Verbeek op de tenor, Jack Scholz op de bas en Johnny Engels op de drums. John Engels die trouwens de zevende komt spelen in De Krocht. Ja. En eh, dat wordt natuurlijk weer 7 november. En dan, en dan zijn we er natuurlijk weer. Goed, ik heb een stuk uitgekozen van dit eh, voortreffelijke orkest. Een stuk van Ruud Bos en dat heet Lou Tuli Luistert u naar de Diamond Five. Ja, luisteraars, en zo zitten wij eh, met Stan Cats. U houdt het niet voor mogelijk. Eh, in eh, het stuk I'm Late, I'm Late zitten we in de laatste minuten van dit jazzprogramma... op deze prachtige zondagmorgen, gepresenteerd door Hans Sandberg en Cor van Koningsbrugge. deze plaat dragen we natuurlijk op aan onze grote jazzliefhebber Hans Rijmers... die hier dit, dit soort muziek altijd wel weet te waarderen. Goed, luisteraars, ja... Ik hoop dat u met veel plezier naar ons programma geluisterd heeft. En uh, eh, blijft u lekker luisteren naar de radio. Of ga anders erop uit in Zandvoort.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 Alle elf, onder wie de staatssecretaris van Cultuur en de museumdirecteur... moeten drie jaar de cel in wegens nalatigheid. Er is hoger beroep aangetekend en de veroordeelden kunnen tot die tijd op vrije voeten blijven... als ze een borg betalen van bijna 1300 euro. De Van Gogh Klaprozen heeft een geschatte waarde van ruim 36 miljoen euro. Het schilderij werd op klaarlichte dag gestolen. Later bleek dat het alarm het niet deed en dat van de 43 bewakingscamera's er 36 stuk waren. In de bergen bij de Afghaanse hoofdstad Kabul is een vrachtvliegtuig verongelukt. Volgens autoriteiten zijn de zeven inzittenden van de Hercules omgekomen. Het toestel is de civiele variant van het militaire vrachtvliegtuig. De Hercules van een bedrijf uit Ghana kwam van een vliegveld bij de stad Bagram. Over de oorzaak van de crash en de nationaliteit van de inzittenden is nog niets bekend. De spanningen binnen de Zimbabwaanse coalitieregering lijken verder op te lopen. President Mugabe heeft onlangs zes ambassadeurs benoemd, zonder daarover te overleggen met premier Tsvangirai. Volgens Zwangirai is dat illegaal, omdat in de tijd, bij de vorming van de regering van Nationale Eenheid, is afgesproken dat de president en de premier het over dergelijke benoemingen eens moeten zijn. Zwangirai heeft de Verenigde Naties, de Europese Unie en de vier betrokken landen een brief gestuurd... waarin hij schrijft dat de ambassadeurs niet Zimbabwe vertegenwoordigen. Ook vraagt hij hun de ambassadeurs niet te erkennen. Jong Oranje is er niet in geslaagd zich te plaatsen voor het Europees kampioenschap van 2011. De ploeg